Renate Kok met het NOS Journaal. Er komen meer zaken aan van gynaecologen die hun eigen zaad gebruikten bij vruchtbaarheidsbehandelingen, zegt Stichting Donorkind tegen Nieuwsuur. Gisteren werd bekend dat een Leidse gynaecoloog tenminste 21 kinderen verwekte met zijn eigen zaad. Hij is de derde arts van wie nu bekend is dat hij zijn eigen sperma gebruikte bij vruchtbaarheidsbehandelingen. Maar bij de Stichting Donorkind zijn er zeker nog twee andere artsen bekend die dat deden. En daarom moet er een groot onafhankelijk onderzoek komen, vindt de stichting. In bijna alle gemeenten gaan ook dit jaar weer de belasting omhoog. De OZB stijgt gemiddeld met 4,4 procent, de rioolbelasting met 2,9 procent... en de afvalstoffenheffing gaat met 4 procent omhoog. Dat meldt het CBS op basis van begrotingscijfers van gemeenten. daaruit blijkt ook dat er forse verschillen zijn. Zo gaat bijvoorbeeld in Leiden de rioolbelasting met 27 procent omhoog... terwijl dat in Lelystad 4,5 procent is. In totaal verwacht de gemeente dit jaar 11,5 miljard euro op te halen met de heffingen. Dat is 180 miljoen euro meer dan vorig jaar. Hulpdiensten in het noorden van Marokko proberen met man en macht... een vijfjarig jongetje uit een diepe waterput te bevrijden. Het kind zit al meer dan 24 uur vast. De hulpdiensten hebben beelden van hem weten te maken... door een smartphone aan een koord in de 35 meter diepe put te laten zakken. Die opnames worden nu massaal gedeeld via sociale media in Marokko. Twee mislukte pogingen om een reddingswerker in de smalle put te laten afdalen... wordt nu gegraven om dichterbij te komen. Senegal staat voor de derde keer in de finale van de Afrika Cup. Het land wist in de halve finale met 3-1 te winnen van Burkina Faso. De anderhalve finale wordt, eh, eh, wordt vandaag gespeeld, later vandaag. En die wedstrijd gaat tussen gastland Cameroen en Egypte. En dan wordt ook duidelijk tegen wie Senegal het zondag opneemt... in de finale van die Afrika Cup. Het weer het is bewolkt, er valt af en toe wat motregen. Het wordt niet kouder dan een graad of 6 van 8.